en zullen de euthanasiemeldingen ook de komende jaren stijgen. De commissies zeggen dat vorig jaar bij 99,8% van de meldingen zorgvuldig is gehandeld. Transport en Logistiek Nederland is blij dat er bij code rood geen algeheel rijverbod voor lege vrachtwagens komt. Volgens de brancheorganisatie zou zo'n verbod overdreven zijn. Onder meer omdat het bij een weeralarm vaak niet overal in het land even gevaarlijk is. Er werd gepleit voor een rijverbod nadat in januari tijdens een zware storm tientallen vrachtwagens waren omgeslagen. Opnieuw moet de Amerikaanse president Trump afscheid nemen van een adviseur. Gary Cohn, Trumps belangrijkste economische adviseur, stapt op. Cohn gaf geen reden voor zijn vertrek, maar het is bekend dat hij fel tegen de heffingen is die Trump wil gaan invoeren op buitenlands staal en aluminium. Net als andere critici vreest hij dat de heffingen leiden tot een internationale handelsoorlog. Voor de Verenigde Staten staat definitief vast dat Noord-Korea achter de moord op de halfbroer van Kim Jong-un zit. Als straf legt Amerika extra sancties op. De halfbroer van de leider van Noord-Korea werd begin vorig jaar gedood op een vliegveld. Hij kreeg zenuwgas in zijn gezicht. Minister van Nieuwenhuizen trekt 75 miljoen euro uit voor een doorlaten in de Brouwersdam. Door de opening in de dam moet de waterkwaliteit in het Gevelingenmeer worden verbeterd. De zeearm werd in 1971 afgesloten om Nederland beter te beschermen tegen hoog water. Sindsdien is de kwaliteit van het water ernstig achteruit gegaan. Real Madrid heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De titelverdediger won in Parijs met 2-1 van Paris Saint-Germain. Ook Liverpool gaat naar de kwartfinales. Thuis tegen Porto bleef het 0-0, maar in Portugal hadden de Engelsen al met 5-0 gewonnen. Het weer in de ochtend, lokaal mist, later wisselend bewolkt. Een kans op buien, maar ook zon en het wordt 7 tot 10 graden.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 At times we hurt the ones we love so dear. the other side, on the other side. control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again I'll be waiting for you on the other side.